Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Jeb Bush stapt uit de race om het Amerikaanse presidentschap. Hij maakte zijn besluit bekend nadat hij bij de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina opnieuw een slecht resultaat boekte. Met slechts 8% van de stemmen bleef Bush ver achter bij Donald Trump, die met 33% zijn tweede overwinning boekte. Marco Rubio eindigde nipt op nummer 2. Hij bleef zo'n duizend stemmen voor op Ted Cruz. Bij de Democraten heeft Hillary Clinton de voorverkiezing in de staat Nevada gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld heeft ze een voorsprong van 53% op haar rivaal Bernie Sanders. Clinton was maandenlang de gedoodverfde winnaar in de staat, maar door de goede resultaten van Sanders bij de eerste voorverkiezingen werd het toch nog spannend. Deze week houden de Democraten hun verkiezing in South Carolina en trekken de Republikeinen naar Nevada. Daarna volgt op 1 maart Super Tuesday, dan gaan nog eens 12 staten naar de stembus. In Israël is de laatste overlevende van vernietigingskamp Treblinka gestorven. Samuel Willenberg is 93 jaar geworden. In 1943 wist hij bij de opstand van Joodse dwangarbeiders te ontsnappen. In Treblinka kwamen naar schatting 900.000 Joden om, na Auschwitz het hoogste aantal. Veruit de meeste werden direct na aankomst vergast. De storm Winston heeft op de Fiji-eilanden een spoor van vernieling achtergelaten. En volgens de eerste berichten is er zeker één dode gevallen. Toen de storm langstrok werden windstoten gemeten met een snelheid tot 325 km per uur. Op de eilandengroep zijn hele dorpen weggevaagd, zeggen de autoriteiten, die nog druk bezig zijn met het inventariseren van de schade. Grote gebieden zitten zonder stroom en drinkwater. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Met een graad of 9 is het behoorlijk zacht. Overdag waait het flink en in het noorden blijft het regenen. Het wordt een graad of 11. Na het weekend trekt de regen langzaam weg naar het zuiden.